Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Limburg heeft een Amber Alert uitgestuurd voor een vermist jongetje. Gino van 9 verdween gisteravond spoorloos uit een speeltuin in Kerkrade. Volgens de politie is hij waarschijnlijk in levensgevaar. Ze houden rekening met een misdrijf. Gino's zus is radeloos, vertelt ze tegen regionale omroep 1 Limburg. Opeens was, ja, was zo half negen, bijna negen uur en dan was hij nog steeds niet thuis. Toen is mijn zus gaan zoeken overal. Maar gewoon geen spoor met te verkennen. Ze denkt dat hij is ontvoerd. De politie zoekt onder meer met helikopters en drones naar Gino. Johan Derksen wordt niet vervolgd voor het kaarsverhaal. Twee maanden geleden vertelde hij in een uitzending van Talkshow Vandaag Insights... dat hij jaren geleden een kaars in een vrouw had gestopt. Het Openbaar Ministerie begon een onderzoek... maar nu hebben ze besloten om de zaak te seponeren. Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek uitgevoerd... en helaas kon niet vastgesteld worden wat er feitelijk precies is gebeurd. In het kader van het onderzoek zijn Derksen en een getuige gehoord. De identiteit van de vrouw in kwestie kon helaas niet worden vastgesteld omdat niet duidelijk is wat er precies is voorgevallen... heeft het Openbaar Ministerie besloten de zaak te seponeren. Mocht de vrouw zich alsnog melden bij het OM en aangifte doen... dan wordt er eventueel opnieuw gekeken naar de zaak. En net heeft Queen Elizabeth met haar familie gezwaaid... vanaf het balkon van Buckingham Palace. Het is groot feest in het Verenigd Koninkrijk... want de koningin zit 70 jaar op de troon. Deze Queen-fans waren er al vroeg bij. God Devon, Birmingham. So we arrived here just after 6 a.m. Uh, to get front row, best view. So we're here to have a good day. Een prima dag hier op de eerste rij dus. En het feest is nog lang niet voorbij, vertelt mijn collega Liedeke Morsinkhoff. Het is vier dagen feest en de Britten hebben er ook vrij voor gekregen. Morgen is er een kerkdienst eh, in St. Paul's Cathedral in Londen. Er komt nog een speciale rijtour. Bij Buckingham Palace is zaterdagavond een groot eh, popconcert... met allemaal eh, sterren uit de, uit de Britse popmuziek. Er zijn in heel het land ook allemaal straatfeesten. Het weer, lekker zonnetje, wel af en toe wat bewolking, maar het blijft droog. Het is 17 graden op de Wadden en 22 in Limburg. Morgen opnieuw flink zon en nog iets iets warmer, 20 tot 25 graden. ZFM, Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland heeft het verkeer vertraging op de 10 ring Amsterdam-West richting Zaanstad.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 Always say you love me, but you always make it all about you, especially when you've had a few. Oh, oh yeah. All the things I heard from your ex, now they make a whole lot of sense. Already feel bad for your next to have to put up with you.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, ta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. siempre cantaré. Cuando se de dolores, cuando se quema amores, cuando se la su vela, cuando se inmala dolores, cuando se de dolores, cuando se quema amores, cuando se la su vela, cuando se inmala dolores. gitana, lo que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, este Esta rumba, esta gitana, que siempre canta. ik cantare, perdono sempre cantare, perdono sempre cantare. Esta rumba la gitana yo quiero sempre cantare, perdono sempre cantare, perdono sempre Esta e rumba la gitana yo quiero sempre my eyes.